uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. In de Libanese hoofdstad Beirut demonstreren opnieuw tienduizenden mensen tegen de regering. Ze eisen het vertrek van verschillende politieke leiders, onder wie de president van het land. Eerder vandaag was ook een demonstratie van aanhangers van de president. Voor morgen is een landelijke staking aangekondigd. Het is onduidelijk of die doorgaat. Er wordt al weken gedemonstreerd in Libanon. Afgelopen dinsdag stapte premier Hariri op vanwege de protesten... maar veel betogers vinden dat niet genoeg. Bij een busongeluk in het noorden van Frankrijk... zijn alle 33 inzittenden gewond geraakt. Vier mensen liepen zware verwondingen op. Eerder werd gemeld dat er een Nederlander onder de gewonden is... maar dat blijkt niet zo te zijn. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de ochtend ter hoogte van Amiens... met een lijnbus die van Parijs onderweg was naar Londen. De bus vloog uit de bocht en belandde op zijn kant. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Er is veel onduidelijkheid onder leraren en ouders over de onderwijsstaking van komende woensdag. Vrijdagavond werd bekend dat de staking niet door zou gaan... omdat het kabinet eenmalig 460 miljoen euro extra vrijmaakt voor het onderwijs. Inmiddels staat de staking wel weer op het programma... maar niet alle ouders weten waar ze aan toe zijn... omdat het uiteindelijk de leraren zijn die zelf bepalen of ze gaan staken of niet er was vandaag opnieuw een racistisch incident in een Italiaans voetbalstadion. Brescia-spits Mario Balotelli liep in Verona het veld af... na een racistische spreekkoren door fans van de tegenpartij. De scheidsrechter legde de wedstrijd een paar minuten stil. Medespelers en tegenstanders wisten hem uiteindelijk op andere gedachten te brengen... zodat hij de wedstrijd toch uitspeelde. De spreekkoren tegen Balotelli zijn het zoveelste racistische, racistische incident in het Italiaanse voetbal. Het weer. Vanavond trekt de regen via het noorden weg. Vannacht is het vrijwel overal droog. Wel is er een kans op mist bij een graad of 7. Morgen overwegend bewolkt. Er valt verspreid over het land af en toe regen of motregen.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 Mary Wells, Gigolo 81. Toen nog op hele kleine zolderkamertjes uh, illegaal radio aan het maken waren met draadjes, kabeltjes. En iets verderop een hele hoge mast. promised land. I'm Captain Rap, and I've been blowing my horn. I've been a rocket sensation since the day I was born. I'm the Dr. Rapson with a PhD that'll make you glad so easily. I've been chopping down trees and busting down doors to get you freaks out on the floor. Said I'm in like Flynn, better than Freddy. We're gonna get down and rock you real dirty. Put your hand together, y'all, let's party down. You didn't come here to just stand around. I'm the Thunder Man, the one to see when you rockin' to the rhythm and the melody captain is here to take a stand. I ain't got no time to take no chance. Said I'm here for one reason, let me knock on wood. Wrap the cobwebs out your body, make you feel real good. Now my rap is over, I'ma give it on back to the man with the mouth, and that's a fact. I say you wiggle and you waddle like a wedding bird. Oh, disco daddy, what's the well, word? From the east side, from the west side, from the north and from the south. Uh, you know they all come here, far near, just to jam with the man with the mouth. Uh, on y'all, i see y'all. Let's rock it to the beat, y'all. put a motion in your body, raise your arms in the sky. I'ma stomp down sweet, hip to the beat, rockin', rollin', rappin' treat cat called Flash. I'm guaranteed to reach the top of the class. put your seatbelt on and let down your flap. You're gonna take a ride with Captain Rap. What we got going here is a celebration, and from town to town, I'm gonna shock the nation. Gonna rap my stuff till I know it's good in every party house in your neighborhood. So I'm Captain Rap, and I'ma lay my word. I'm here to stake my claim on all the pretty girls. Gonna pull you, gonna scoop, gonna devastate with a rap so sweet that I captivate. If you're throwing a party, and you don't know what to do. Call Disco Daddy and Captain Rap too. You can bet your bottom dollar it'll be a smash. Be coming through the door talking nothing but trash. While you're in the pumping, wanna make it clear. We're the best two rappers in the atmosphere. Say so you're rocking and you're rolling and you're jamming and dealing. And I'm Captain Rap, you'll hit the scene. Let's take it to the east. And let's take it to the west. Let's take it to the one who rocks the red. Like this, y'all, like that. I said, let's get hot to kick back. sugar and spice. I said to shake it, don't break it. Just wrap it up and I'll take it. I said to shake it, don't break it. Just wrap it up and I'll take it. Uh, to the beat, y'all. To the beat, y'all. To the big bad funky beat. Uh, now the music's so hot that you can't kick back. Get up, I uh, get down to the rhythm of the rap. Now you grooving to the beat and you don't dare stop. Just get on down and let's take it to the top. To all the funky fly ladies that's here at the party. just get on down and rock that body the beat, y'all. To the beat, y'all. To the big bad funky beat. Uh. Now it's oh my God, Captain Crunch and the funky bun. And along with it goes. And if you ready, the gigolo groove. Everybody in the house say gigolo, gigolo. Gigolo, gigolo. Voor Mary Wells en ook uh, gigolo trouwens. Zoet volk ik hoor je denken, Zar, waar kan ik dit ook alweer van? Nou, ik zal je geheugensteuntje geven. Jawel. Rick James uiteraard en Give It To Me Baby. Straks heb ik een hele slechte plaat. Dat was een goede plaat, maar een hele slechte uitvoering. Maar ik ga hem gewoon wel doen. Eerst even deze voor uh, die Jonkerman. This really is the best. Classic. Her favorite song came on the radio If you really wanted to dance. Classic. It's the classics. Classic Sunday. When, when you want the job done right, you go to the best. You go to Dance Radio. dart aan het kijken is, maar ah, jawel, uh, Esther Bierut, let je even op. Er zit iemand in het publiek. Het zal ongetwijfeld die eh, Roger zijn. Met een bordje AFCA CBS. Hè. Eh, dat is voor ons dat team AFCA en Canby stopt. Zowel de Zaanse competitie DBZP als bij de Dora. Dat is organisatie van regio Amsterdam. Beide in de Eredivisie uitkomend in het Café de Bierut. Er zit dus iemand in het publiek. Eh, bordje omhoog, hè? Leuk, hè? Het is vanavond in Avas namelijk. Straks even kijken. muziekkeuze jouw voorkeur hebben. Wijzen je straks eh, naar de Downtown Dance Show van Remy Jam. Die trekt alle registers altijd open met eh, de electro eh, plaatjes. Met zijn Downtown Dance Show straks hier om 9 uur. Zet hem dan niet uit. En hij is hier ook tot 12 uur maar liefst. We gaan er nog één doen, Een Beetje die Remy in stemming te krijgen thuis. Zonder weg eh, naar de studio. Volgens mij regelt het als het beste. Ze zal niet op de motor komen, nee. Kan niet lekker parkeergeld gaan betalen. <laughs> Thank you. vanmorgen was ik aan het luisteren naar Verstraten. In zijn derde uur opende hij met Firefox en Fire. Tot grote tevredenheid van mijzelf. Net voordat ik er lekker in zat, eh, was hij ineens weg, die plaat. Ik denk, wat is dat nou? Maar hij vond eh, de kwaliteit dus eh, niet zo goed dat hij maar één minuutje draaide. Gelukkig, daarna haalde hij hem toch weer weer terug en heeft hij hem alsnog in zijn geheel gedraaid. Want ach, we zijn freaks onder elkaar. wil ik zijn, we zijn ook gewoon hobbyisten natuurlijk moet het eh, wel een beetje redelijk allemaal zijn, maar eh, af en toe zo'n plaatje tussendoor. Ik heb hem eh, niet in een betere kwaliteit, dus ik wil hem ook even draaien. Speciaal voor Roberto. Start dancing. I like dance. I want to dance. I'm here dance. Radio. Dance radio. Radio. Radio. Keep the beat, the beat, the beat, the beat, the pep in your step. don't you don't don't don't you don't don't don't you don't don't don't you don't stop. Keep the beat, the beat, the beat, the beat, the pep in your step. Don't you don't don't don't you don't don't don't you don't don't don't you don't stop. Party time is any time and any time is party time. Party time is any time and any time is party time. Party time is any time and any time is party time. Party time is anytime, and anytime is party time. But now, turn it out. I'm gonna show you what it's all about. Hey girl, as you can plainly see, it's DJ Swan and it's Mellow Pee Wee. I'm the Bonavino, the ex-Valentino, the rocker, the showstopper. I'm talking about a brother that was right on time. When it comes to making his music rock, he was super quick, uh-huh. super slick. Always a play the boxer chick. He'll make you walk a country mile just to check out his super style now he's jamming it down. He's TJ Swan. Got the rock, the rock of the Pentagon. So stop Huh. I'm sweeter than sugar, better than spots. I put a rap like Sailor when it's on the docks. I put the sugar and milk in my Captain Crunch, and even took the red, the knockout punch. I made Go Jack lose his hair. I put Ironside into the wheelchair like a diamond ring. I'm devastating. I rock your mind without hesitating. I put Charlie's Angels on the avenue. I'm Mary Tyler Moore and a ruler too. I live 152 with the rest of the crew in the middle. Oh, the block, ha ha. And if you're a girl, you come and give me your word. It's your minds. I want the rock, huh? You see the way that I'm gonna rock you, it's going to seem like a crying shame, huh? But believe you me, the beat I got, my beat will put you to shame, huh? Not like bloomer sneakers, enjoy that jeans. it's Speedway Mel, and ecstasy, like an AJ Mark, some champagne cologne, it's Speedway Mel, gonna rock you to the bone, like Gloria Vanderbilt, makes plans, it's Speedway Mel, gonna rock your ass, like a Fuji bike, riding down the road, I'm number one, huh? King of the microphone, you see I talk and talk, and talk all night, if I get you in my I make it feel alright. The words are sudden, am one of a kind. I can write a dictionary if I found the time. You see, I mean, I'm bad. The king of rock, I'll rock your body until you say stop. My voice is short for a million in cash, and if I lose this one, I got one to stand. Females to my heart, ha ha. We will never part, huh? We got another chance to make it rock with us. Come on, everybody, say Maximus, Maximus, Maximus, Maximus, Maximus, Maximus, make the club's Klux shake my hand as I rocked all around this badass land. I said, Party! Ho, ho! I said, Party! <laughs> ho! I'm the high riser, the energizer, the immobilizer, the disco tizer. Party! Ho! Hit it! Ha, party! <laughs> ho! I'm your motivator, your simulator. I make you wanna rock. If you give me a beat to move my feet, I'll jam around the clock. I said, Party! Ho! <laughs> I said, Party! But all you DJs will think you're bad. Why? I got the gift hood you never had. I got style, finesse, and I pass the test. So this means that I'm the very best. Party! Ho! Check it out. Party! Go on. I said I'm one of a kind. I got a rap so fine. I put the tick, tick, tickers in your behind. I said, uh, don't stop. Everybody rock to the rhythm that sounds like this. I said, ah, party! Come on. I said, ah, uh, party! Uh-huh. Go. I'm the Eno, the vino, the Gino. Yes, they call me Sweet Melvino. I'm the high in your oh. pocket. I'm the plug in oh, your socket. I'm the high that you smoke. Yes, you're mine. I will control you. See, I have the formula for disco juice. Work your body. Come on, get loose and then even rock the house for the queen of fans. I said, Party! Oh! they party! check it out. swing it like brothers, brothers, and guards. Hey, I'm talking about yeah, the brothers that hang in the bars. Real close, try to make you your mad. Yeah, but all they want is a one night stand. You take them home and you give them money. But nine months later, you don't think it's they Got something hot in your belly. And it's not because cause you ate a lot of jelly. You're pregnant, girl, and you know it. You're pregnant, girl, and you know it. Boy with your bag. I, I can fly like a bird in the sky. That's what I said I can buy anything that money can buy. <laughs> I said I can turn the river Nou, de kwaliteit was inderdaad niet heel best, maar ja, Roberto. Deze plaat was uh, haast niet meer te vangen, hoor. Maximum Party, or de DJ Swan, Pee Wee, Mel en de Swan Controllers. Hele eh, mond vol. Het is alweer half negen geweest. Ik, eh, heb je nog eh, wat nieuws te melden? Mocht je niks te doen hebben op 1 december in het altijd mooie Amsterdam-Noord. Daar waar altijd feest is. Daar gaat het in het tolhuis, bent eh, pontgebouw. Komen en gaan. Van iets waar je naartoe moet, haal je kaartjes. Are you ready or not for the BB&Q Band? An evening with presents the Brooklyn Browns and Queens Band. Live in de Tolhuistuin Paradiso Noord, Amsterdam. Nee, back to the beat met dit unieke, eenmalige concert. De BB&Q Band, zondag 1 december, Paradiso Noord, Amsterdam. Koop je kaarten via paradiso.nl, aneveningwith.nl en de bekende voorverkoopadressen. 1 december, BB&Q Band, Paradiso Noord, Amsterdam. Bringing you the rare and royal classics nobody else dares to play. This is Royal Classic Grooves with Czar. kaartjes. Ja, ik zal ze maar even halen als ik jou was. Hier is een plaatje van de BB&Q Band. Hard to get around. Straks kwart voor negen uiteraard. Zoals je elke week gewend bent. De Reggae Classic. Voor was hier de boel eh, gaan afsluiten. Althans, overdragen het stokje. Als het ook wel in de atletieksport uh, gedaan wordt zet je altijd de snelste achterin, hè. Dus... Eh, eens kijken of die rim een beetje snel is. so hard ze meenemen, geen idee, maar... Haal je kaarten bij een evening wit. Organiseer altijd ontzettend leuke dingetjes. Hou even rekening met dit. Ik ga je waarschuwen voor een feit wat we straks gaan doen. Dus uh, zeg niet dat je het niet weet. Stay is for Breaking Classic. even deze Nan en it while you can. I'm sitting over there. You get up and move. You wanna get down or what? Elke zondagavond Zar. Hier eh, via www.dansradio.nl Via ZFM. Zandvoort Halem in omstreken. show. We hebben weer een lekker plaatje gevonden in het register van Derek reggae. Vroeger had je, ja, in elke show wel eh, reggae plaatjes, dus uh, dat hebben we er altijd in al die jaren. Al die eeuwen dat ik eh, ook op de radio te beluisteren ben. De volhouden wind, grijs bejaard, ik kan hem beloven, maar hoe oh, is het mogelijk? Ja, hier gaan we. Zijn we er klaar voor? Amsterdam, Stamford, Haarlem en de rest van Nederland. SARS Classic. no black. And when me done, me send me black bread up to 30 piece of silver. And then me black a damn blood. Wang! And then me sing it with love. young. cold. see I'm blacker than float. Hands on my liquid track mode. vision of mine, I ought to love that devil in your eyesight that I see. When I big you bump a sound, I lead the way you come. I see me blacker than proud. Come there! Say I'm blacker than best. Me best day, me best day. Sing it to me coming from the west. I'm me best. I no guess, I saw me say it, that my request. I saw me say blacker than best. Yeah, you know. Sound a shower down Blackadam pets And let me tell you Say me Blackadam pets So there's your crap And some me sit me Blackadam pets Young Just deep and stumbling back In the way you gotta try and move it each and every day And say I turn every hour on the hour, Got to move it away Got to move it away Even verzoekjes hebt voor de show voor volgende week of al die weken daarna. Voorbereiding trouwens voor de top 100 is ook alweer in eh, volle gang. Dus ook dat wordt weer een festijn eind van het jaar. Eind eh, de laatste dag van december. Lekker. hier bij ZAR. Every kingdom had its king. We have Zar. Dit is Royal Classic Cruise. Het is tijd om de spullen bij elkaar te gaan rapen straks. Na 9 uur Remy Jam hier met zijn Downtown Dance Show. Volgende week voor Leeuwen weer hier, 5 uur tot 7 en ik daarna tot 9. feel like filet was czar. Open the door guess who's gonna ring the chimes? That's right, give me a big hug. You know I'll treat you right. Oh girl, make it a quick one. I'm only here tonight. I'm no sadder but wiser. I'm still the same old guy. Take a look at me. See, I couldn't look no better Girl, I'm at the peak, and that's a fact, that's a fact. Take a part of me, you know it couldn't feel no better. Take it all with ease before you break your back or get a heart attack. I'm a wonderful thing, baby. wonderful. Kit Creole en de Coconuts, ja. Kom je op die naam, ja. Ik ga wel dat hij Kit Creole, maar eh, ja, eh, mensen bij bedenken. Dan kom je met Coconuts. Misschien grote volgevels, ja, ik weet het niet. Ja, ik hou ervan hoor. En I'm a wonderful thing, baby. Dankjewel voor het luisteren. Wat mij betreft graag tot volgende editie. <laughs> Hier in de show. Bringing you the rare and royal classics nobody else dares to play. This is Royal Classic Grooves with Czar. Laatste plaat, eentje van de SOS Band. It no one's gonna love ya volgende week. Zelfde tijd. Tussen 7 en 9. Vergeet ook morgen niet naar de BBB-show te luisteren. Ook tussen 7 en 9 met onze grote vriend Benny Bruin. Zeer verrassend programma waar eh, de vonken vanaf vliegen, jongens. Wordt ook met heel veel liefde gepresenteerd, dus. Als je niks te doen hebt morgenavond, schakel even in, hè.